Aleppo was jarenlang een oppositiebolwerk, maar eind 2016 kwam de stad met hulp van Rusland weer in handen van regeringstroepen. Het bezoek van Assad kwam op de dag dat Rusland een veto uitbracht in de Veiligheidsraad... tegen verlenging van de VN-hulpmissie in het noordwesten van het land. Moskou pleit voor meer hulpconvooien vanuit Syrië zelf. Miljardair Elon Musk ziet af van plannen om Twitter te kopen. Zijn advocaten schrijven aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC... dat Twitter niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. Al sinds hij in april bekendmaakte dat hij Twitter wilde overnemen... ruziet Musk met het sociale medium over het aantal daadwerkelijke dagelijkse gebruikers. Twitter zou te weinig informatie geven over de aantallen spam-accounts... die automatisch informatie verspreiden. Het kabinet komt met een vangnet van maximaal 150 miljoen euro voor het openbaar vervoer. Na de coronacrisis heeft het OV nog altijd minder passagiers dan voor de pandemie. Het vangnet is voor volgend jaar en dekt volgens staatssecretaris Heijnen... twee derde van de verliezen in het somberste scenario. De vervoerders denken nu al dat de regeling ontoereikend is. Volgens een aantal media is er een getuige die Ridouan Taghi in verband brengt met de moord op Peter R. de Vries. Woensdag bleek dat de rechtbank de zaak heropent vanwege nieuwe stukken die aan het dossier zijn toegevoegd. RTL Nieuws heeft inzage gehad in een deel van de verhoren van een nieuwe getuige en daar zou dat verband uit blijken. Het weer, de temperatuur daalt vandaag tot 12 graden en er is kans op een lichte bui. Overdag is het wisselend bewolkt met ook kans op een buitje. De zon breekt in de loop van de dag vaker door. Het wordt 19 graden aan zee en 21 tot 23 in het binnenland.